Citydijkers met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht... ontkent dat hij ondergedoken heeft gezeten om onder zijn straf uit te komen. Volgens zijn advocaat was hij weliswaar weken voortvluchtig... maar was dat alleen omdat hij bezig was geld op te halen voor zijn ex-vriendin. Die raakte zwaar gewond bij de schietpartij. Haar moeder overleed aan haar verwondingen. Schutter werd zaterdag, vijf weken na de schietpartij, opgepakt in Schiedam... Hij heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij. In de regio Rotterdam is de afgelopen tijd een enorme toename te zien van het aantal explosies. Alleen al deze maand waren het er 18. Over heel 2021 werden in totaal nog 12 explosies gemeld. Vorig jaar steeg dat naar bijna 50 en dit jaar staat de teller al boven de 20. De Rotterdamse politie ziet een verschuiving van schietpartijen naar explosies bij panden. De aanleiding voor zo'n ontploffing is vaak onbekend... maar volgens de politie heeft het meestal te maken met conflicten in de drugshandel. Canada verbiedt medewerkers van de overheid om de video-app TikTok op hun werktelefoon te hebben. Ook op andere apparaten van de overheid is de app voortaan verboden. Eerder kwamen de VS en de Europese Commissie met een vergelijkbaar verbod voor hun ambtenaren. Veel westerse landen maken zich zorgen om de invloed van de Chinese regering bij TikTok waarvan het moederbedrijf in China zit. Eind vorig jaar voerde TikTok een wijziging door in het privacybeleid... waardoor Chinese medewerkers toegang hebben tot de gegevens van Europese gebruikers. Het weer. Vannacht is er veel bewolking. Het koelt af naar temperaturen net rond of onder het vriespunt. Overdag blijft het bewolkt en in het noorden, in midden en westen van het land valt af en toe wat regen.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 Can we find love again? Is this time the end? Tell me how many more tears will try till you hit me with can we talk and try love smashed my car into a wall. I tried to text, I should have called.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 Said you're gonna find your way out of the Wild Wild Wood. guarda fuori già Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar.